7 uur. Door Negens met het NOS-journaal. Bij het schadeloket van de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen... zijn vandaag 19 meldingen binnengekomen van schade aan woningen of panden... met een acuut onveilige situatie. speciaal team onderzoekt deze meldingen binnen 48 uur. In totaal kwamen er vandaag 431 aanvragen tot schadevergoeding binnen. Op een gewone dag zijn dat er zo'n 30. Groningen werd vanochtend vroeg getroffen door een aardbeving. Ook kwamen er honderden telefoontjes binnen. Soms belden bewoners om gewoon even verhaal te doen, al dus de commissie. De top van het ministerie van Justitie en Veiligheid roept al zijn medewerkers op om kritisch te blijven op elkaar. Dat staat in een intern memo dat een dag na het opstappen van staatssecretaris Harbers aan alle medewerkers van het departement is gestuurd. Ambtenaren op het ministerie trokken aan de bel over het verdoezelen van cijfers in een rapport over misdrijven door asielzoekers. Maar er gebeurde niets mee. Daardoor kwamen zware misdrijven als moord, doodslag en kindermisbruik onder het kopje overig terecht. Dat kostte Harbers de kop. Kamerleden pleiten nu voor een grondig onderzoek. Warmtepompen en airco's die buiten staan... mogen straks niet meer dan 40 decibel geluid produceren bij de buren. Minister Ollongren heeft dat de Tweede Kamer laten weten. Ze wijst erop dat door het aardgasloos bouwen er steeds meer warmtepompen komen, wat kan leiden tot meer geluidshinder. De nieuwe eisen gaan in op 1 januari. Jazzmuzikant en presentator Kees Grama is overleden. Bij het grote publiek was hij vooral bekend als presentator van het jazzradioprogramma Session... dat ruim 30 jaar lang te horen was bij de Tros. Maar Schrama was ook beroepspianist en nauw betrokken bij het North Sea Jazz Festival. Kees Schrama was 82 jaar. Het weer vanavond en vannacht wat opklaringen. Er ontstaat mogelijk een mistbank en het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen overdag en vrijdag overwegend droog met zon afgewisseld door stapelwolken. Smiddags wordt het 19 graden aan de kust en in het oosten kan het 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB.